Daarna is niet duidelijk hoe ze aan hun geld moeten komen. Minister Bos garandeert de tegoeden tot 100.000 euro. Vakantiehuizen op de Waddeneilanden kunnen de komende jaren fors duurder worden. Staatsbosbeheer mag van minister Verburg voor het eerst in 30 jaar de erfpacht, ofwel de huur van de grond, verhogen. De erfpacht is gekoppeld aan de waarde van een huis. Omdat de huizen op de eilanden de afgelopen 30 jaar vijf keer zoveel waard zijn geworden... kan ook de erfpacht flink omhoog. Al-Qaeda zit in een financiële crisis. Het netwerk heeft er in jaren niet zo slecht voorgestaan, zegt de Amerikaanse onderminister voor de financiële bestrijding van het terrorisme. Door geldgebrek zou Al-Qaeda moeite hebben om terroristen te werven en te trainen. Verzoeken om geld bij donoren lijken ook niet veel te hebben opgeleverd. De Taliban staan er volgens de minister beter voor door de drugshandel. Om de wereldbevolking te kunnen voeden moet de voedselproductie de komende 40 jaar met 70% omhoog. En dat kan alleen als de ontwikkelingshulp voor agrarische projecten fors wordt opgevoerd, zegt de VN-voedselorganisatie FAO. Door de groei van de wereldbevolking en de verstedelijking neemt de behoefte aan voedsel sterk toe. Op dit moment lijden zo'n miljard mensen honger. De Belgische wielrenner Frank van den Broeke is overleden. Hij stierf tijdens een vakantie in Senegal aan een longembolie. Van den Broeke had tot 1999 grote successen. Daarna ging het bergafwaarts met onder meer dopingaffaires en drugsgebruik. Ook deed hij twee zelfmoordpogingen.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 It's only been a year. Now I got my foot through the door, and I ain't going nowhere. It took a while to get me here, and I'm gonna take my time. Don't fight that bullshit in your ear. Now let me blow your mind. Let your bones crack. Your back pop, I can't stop. Excitement, block shots from your stash box. Fuck it, thugged out. I respect the cash route. Lockdown, blast this set and all. Now I'm complete. Uh huh. Still stalling on.